van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne kon het schip de Moskva aanvallen met hulp van Amerikaanse inlichtingen. De New York Times meldt dat op basis van anonieme bronnen. Zo zou Oekraïne de positie van het Russische vlaggenschip bevestigd hebben gekregen via de Amerikanen. Het is volgens de bronnen niet uitgesloten dat de VS meer informatie leverde. De Moskva zonk vorige maand in de Zwarte Zee na een brand aan boord. Burgers die vastzitten in de Azovstalfabriek in Mariupol krijgen vandaag een nieuwe kans om te ontsnappen. De VN hebben een derde reddingsactie op touw gezet. Eerder deze week werden op verschillende momenten burgers van het fabrieksterrein geëvacueerd. Er wordt al weken gevochten om de staalfabriek. Het Russische leger heeft het terrein omsingeld. Binnen zouden zich honderden gewonden bevinden. De Russen zegden dinsdag een staakt het vuren toe om de evacuaties mogelijk te maken. Op Schiphol zijn zes Britten opgepakt vanwege een vechtpartij aan boord van een vliegtuig. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de vechtpartij. Op een video op Twitter is te zien dat een aantal mannen op iemand in lijken te slaan. De zes mannen zitten nog vast, zegt de Koninklijke Marechaussee. De Amerikaanse aandelenbeurzen hebben een slechte beursdag achter de rug. De technologiebeurs Nasdaq verloor 5%, Dow Jones raakte 3% kwijt. Het zijn de zwaarste verliezen sinds de beurscrash van maart 2020... toen corona wereldwijd de economie stillegde. Waarom aandelen juist nu massaal worden gedumpt is onduidelijk. De Amerikaanse centrale bank verhoogde woensdag zoals verwacht de rente met een half procentpunt.